Mariette Krol met het NOS Journaal. De NAVO trekt alle 10.000 militairen terug uit Afghanistan... heeft secretaris-generaal Stoltenberg bekendgemaakt. Ook de Nederlandse militairen vertrekken uit het land. Dat zijn er nu ruim 160. De terugtrekking begint op 1 mei en moet binnen enkele maanden zijn afgerond. Het gebeurt in navolging van de Amerikanen... die gisteren bekend maakten dat zij al hun troepen weghalen voor 11 september van dit jaar. Vijftien ontvoerde bemanningsleden van een schip van een Nederlands bedrijf zijn vrijgelaten. De tanker, die vaart onder de vlag van Malta... werd een maand geleden overvallen voor de kust van Benin in West-Afrika. De 15 ontvoerde bemanningsleden komen uit de Filipijnen, Rusland en twee Baltische staten. Waar ze de afgelopen maand zijn geweest is niet duidelijk... en ook is niet bekend of er losgeld is betaald. Volgens de Nederlandse eigenaar van de tanker maken de 15 het naar omstandigheden goed... en gaan ze naar hun familie. Tegen een man uit Arnhem is een celstraf geëist van twee jaar en een boete van 110.000 euro... voor het verhandelen van meer dan 12 miljard wachtwoorden. Volgens het OM konden kopers met de gegevens inbreken op computersystemen... of zich voordoen als iemand anders. De verdachte zou samen met anderen een website hebben opgezet... waarop grote hoeveelheden inloggegevens te koop waren. De wachtwoorden, toegangsgegevens en ook woonadressen waren afkomstig uit datalekken. En Manchester City en Real Madrid hebben zich geplaatst voor de halve finales van de Champions League. Manchester City won ook de tweede wedstrijd tegen Borussia Dortmund. In Duitsland werd het 2-1 voor de Engelsen. Real Madrid speelde bij Liverpool 0-0 gelijk...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 I'm doing fine, and I'm planning to keep it that way. you can call me if you find that you have something to say, and I'll tell you. I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting. At times debating, telling you that I've had it with you and your career. Me and the rest of the family here singing, Where'd you go? I miss you so. Stuck here waiting, no longer debating. Tired of sitting and hating and making these excuses for why you're not around and feeling so useless. It seems one thing has been true all along. You don't really know what you got till it's gone. I guess I've had it with you and your career. When you come back, I won't be here and you can Where'd sing it.